Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De klimaattop in Egypte duurt nog zeker één dag langer. De landen zijn het nog niet eens over sommige dingen. Bijvoorbeeld over een schadefonds, zegt verslaggever Helene Ecker. De Europese Unie is daar inmiddels voorstander van... maar sommige andere grote landen zijn minder enthousiast over zo'n ja, nieuw wereldwijd schadefonds... waar dan vooral de armste landen eh, geld uit zouden kunnen krijgen... als zij schade ondervinden door bijvoorbeeld extreem weer. Eén dag extra onderhandelen dus. Het gaat dan ook over de vraag hoe ze het voor elkaar gaan krijgen... dat de aarde niet verder opwarmt dan anderhalve graad. Het komt wel vaker voor dat klimaattoppen iets uitlopen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Gisteren was de uitspraak in de MH17-zaak. Twee Russen en één Oekraïner kregen levenslang. Volgens de rechters zijn zij verantwoordelijk voor de boekraket... die het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht schoot. Maar de Russische ambassadeur zegt dat het proces niet eerlijk is verlopen. Uh, In Spanje is ophef over een nieuwe, strenge verkrachtingswet. Die wet is bedoeld om mensen zwaarder te straffen... maar in de praktijk pakt het heel anders uit... omdat de minimumstraf verlaagd is. Veel verkrachters die volgens de oude wet vastzitten... ruiken nu hun kans en eisen strafvermindering of zelfs vrijspraak. Correspondent Rob Zoutberg legt uit hoe dat kan. Vroeger gold er een minimum van zes jaar voor verkrachting... als je daarvoor veroordeeld werd. Maar nu is er dus één straf voor verkrachting en aanranding. Minimumstraf is vier jaar en dus niet zes jaar. En daar maken de eerder veroordeelden nu gebruik van. Want die zeggen van ja, die minimumstraf is nu omlaag. Dus ik wil ofwel strafvermindering of ik wil gewoon vrijkomen. Al dertien mensen hebben strafvermindering gekregen door de nieuwe wet. Het zal een verzoek zijn dat ze niet vaak krijgen in de tattoo shop... of ze het logo van de plaatselijke amateurvoetbalclub op een bovenbeen willen zetten. Sven ging een weddenschap aan met een medespeler. Als die zou scoren, zou die een Elburger FC-tattoo laten zetten. Nou, hij is laatste man in onze aanvoerder. Ja, hij maakt nooit een doelpunt in de wedstrijden. Dus ja, ik denk, die weddenschap durf ik wel met normaal. Maar helaas, ja, het heeft toch bepaald die aanvoerder miste eerst een pingel, maar kopte in de laatste minuut toch de, winnende, de winnende binnen. Notabene op aangeven van Sven zelf. Nou, de tattoo die staat inmiddels. Het weer, vooral in het zuidwesten regen, verder overal bewolkt. Het is 5 tot 10 graden. Vanaf vanavond een stuk kouder. Het kan dit weekend s'nachts vriezen. Wel is er meer zon.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 Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking and we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night it'll be alright. If y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I step out of line or get out of pocket. So I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh, you gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through, so I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. First you was something I denied, something I would slide, just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide, cause the entree ain't as good without something on the side, you know. I really wanna be with you, be with you. I wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. Already got away. Got I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a scent of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget you. Anytime this chick there for you, feelings I'll share with you, which makes it a little more wanna be with you. Be wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. Already got a wife. Got Can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be with you. wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No.